1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Omgevingsraad Schiphol gaat geen advies uitbrengen aan de minister... over de groei van de luchthaven. Dat meldt voorzitter Alders. De belanghebbende partijen konden het niet eens worden. Over het aantal vluchten dat Schiphol mag verwerken tot 2020 zijn afspraken gemaakt. Voor de periode daarna moeten er nieuwe afspraken komen... tussen Schiphol en partijen zoals milieuorganisaties, gemeenten, provincies en omwonenden. Met name lokale bestuurders en milieuorganisaties zijn tegen elke vorm van groei. Minister van Nieuwenhuizen moet komend jaar een besluit nemen. De IJsselmeerziekenhuizen zeggen dat ze niet failliet zijn gegaan... door het kopen van dure Duitse medicijnen. Omdat al die middelen worden vergoed door de verzekeraars. De ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk... werden in oktober failliet verklaard. Volgens onderzoekscollectief Follow the Money kochten de ziekenhuizen, ondanks hun penibele financiële situatie, dure Duitse medicijnen en hulpmiddelen. De Nederlandse Zorgautoriteit bevestigt dat die medicijnen grotendeels door de verzekeraars zijn vergoed. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt tegen dat koningin Maxima in Argentinië belasting heeft ontdoken. De koningin bezit drie stukken grond in Rio Negro. Volgens een Argentijnse onderzoekswebsite heeft zij de gebouwen die daar staan niet aangemeld en overtreedt ze daarmee de regels. De RVD zegt dat koningin Maxima de in Argentinië geldende belastingwetten en regelgeving respecteert en dat de betrokken autoriteiten in Argentinië dat bevestigen. De man die dit week einde acht uur onder het puin lag... na een gasexplosie in Den Haag is opnieuw geopereerd. Hij werd, net als bij de eerste operatie, aan zijn been geholpen. Volgens de broer van het slachtoffer is de operatie succesvol verlopen. De situatie van de twee andere slachtoffers is onveranderd. Dat zijn de ouders van de man. En dan het weer. Het is bewolkt en de sneeuw trekt over het noorden van het land. In het westen en midden valt wat regen of natte sneeuw. De temperatuur ligt net onder het vriespunt. Het kan glad worden. Morgenochtend breekt de zon door.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 was just following the Friday. Trying to get home. find the phone, keys and light out. The future's bright out. Fridays a Saturday nights out. Yeah, I was just following the Friday. I found a driver, here's a fiver. I'll have to let you.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 Intanto cerco il mare, una un'aquila reale sotto il sole, sotto il sole di di diviccione, quasi quasi mi prendo E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh.